Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vakbonden in Duitsland hebben loonsverhogingen uitonderhandeld voor rijksambtenaren. 2,5 miljoen Duitsers gaan er iedere maand honderden euro's op vooruit. Na maanden onderhandelen bereikten de bonden gisteren laat op de avond een akkoord met de Duitse federale overheid. Het betekent dat verdere stakingen voorlopig van de baan zijn. Rusland heeft zeker vijf raketten afgevuurd op de Oekraïnse stad Kharkiv en omgeving. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers, maar er is wel schade. De gouverneur van de Oost-Oekraïnse regio zegt dat één raket op een huis terechtkwam in een dorp ten zuiden van de stad. Een andere raket veroorzaakte een grote brand in de stad zelf. In het noorden van Frankrijk is een auto op een menigte ingereden. Het gebeurde in het plaatsje Berck bij Calais. Tien mensen zijn gewond geraakt, onder wie de bestuurder. Volgens autoriteiten was er geen opzet in het spel. Franse media schrijven dat de bestuurder het verkeerde pedaal zou hebben ingedrukt. Elsbeth Stoker en Daan Hofstee hebben de journalistieke prijs De Tegel... in de categorie Beste Audio Podcast gewonnen. De prijs werd uitgereikt in NOS met het oog op morgen. De winnende podcast heet Grijs Gebied... en gaat over bekentenissen die de politie losweekt na infiltratie. De podcast werd uitgegeven door de Volkskrant. De Tegels zijn de prijzen voor de beste journalistieke producties van het jaar. De Tegels in andere categorieën worden maandag uitgereikt. En rond deze tijd is de Lyriden meteorenregen het best te zien. De meteoren zijn jaarlijks een aantal dagen lang goed zichtbaar, vooral s'nachts. En ongeveer nu bereikt de zwerm zijn maximum. Er zijn zo'n 16 vallende sterren per uur te zien. De Lyriden zijn de oudst bekende meteorenzwerm. Meer dan 2000 jaar geleden werden ze al opgemerkt. Het weer zo goed als droog en dat blijft het vannacht ook. Morgen is het eerst droog met zon, maar in de loop van de middag vaker bewolking en vanuit het zuiden regen.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 day you disappeared that it was over Didn't even hear you leaving Saw you with someone and thought that it was closure But you still tell me that you need me Baby, why? Tell me why Can't you just stop reminding me of when we said forever.